van de Putten met het NOS-journaal. Vlak bij de Franse stad Marseille is meer dan 700 hectare grond door brand verwoest. Het vuur verspreidt zich snel door de harde wind en bedreigt de noordelijke wijken van de stad. Inmiddels zou de situatie onder controle zijn. Het gemeentebestuur van Marseille riep inwoners op binnen te blijven en de hulpdiensten niet te hinderen. Twintig gebouwen zijn door het vuur beschadigd. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Vanwege de brand is het vliegveld van Marseille gesloten. Een deel van het treinverkeer ligt stil. Een ex-politieagent uit Alkmaar, die informatie lekte uit politiesystemen... is veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf. Hij zocht tegen betaling naar kentekennummers en informatie over personen. Hij gebruikte accounts van collega's zonder dat die dat wisten. De agent deelde de informatie met zijn broer, die alles doorgaf aan criminelen. De broer kreeg vijf en een half jaar cel. De Universiteit Twente gaat alleen nog samenwerkingen aan in oorlogsgebied... als die bijdragen aan vrede. De UT heeft nieuwe regels voor samenwerkingen met internationale wetenschappers gemaakt. De universiteit wil voorkomen dat onderzoek wordt misbruikt voor mensenrechten schendingen. De bestaande samenwerkingen gaan volgens de afspraken door. De deadline voor een deal over handelstarieven met de VS is uitgesteld. De EU krijgt nu tot 1 augustus de tijd om een overeenkomst te sluiten. Voor de meeste goederen geldt nu een tarief van 10%. En dat kan 20% worden als er geen deal komt, dreigt president Trump. De EU wil inzetten op een akkoord op hoofdlijnen... waarbij details later worden uitgewerkt. Het weer nog vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 12 graden.